Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. We weten niet hoe de evacuatie van Nederlanders uit Sudan verloopt. Nederland haalt zo'n 152 mensen weg uit het Afrikaanse land... waar al ruim een week flink wordt gevochten. Het is er te onveilig en eten en drinken wordt schaars. Hoe dat gebeurt is onduidelijk om veiligheidsredenen. Wel is duidelijk dat Soedanezen zich zorgen maken, vertelt correspondent Alice van Gelder. De Soedanezen die ik spreek aan de telefoon, die zijn bang dat als de diplomaten en de internationale vertegenwoordigers weg zijn, dat die generaals nog harder met elkaar gaan vechten. Hè? Ze zijn ook bang dat de eh, ogen van de wereld dan van het conflict zullen afglijden. Ja, en zij voelen zich dus een beetje, een beetje in de steek gelaten. Amerika haalde gisteravond nog mensen weg uit de hoofdstad Khartoum met hulp van commando's en helikopters. Zweethandjes en knikkende knietjes bij een hoop koks en restauranteigenaren. Morgen worden de Michelinsterren uitgereikt. Vakbond FNV maakt zich zorgen om de werkdruk in die toprestaurants. Overuren worden niet uitbetaald, een chef die je uitscheldt... of drugsgebruik om de lange dagen vol te houden. Volgens de vakbond komt het te vaak voor in die horeca, merkt ook deze jonge kok. Er werd uitgescholden dat het enige wat goed aan mij was, was dat ik op tijd was. Eh, ja, voor de rest was er niets goed. Nee, de, de werkdruk was heel hoog. Ja, dat, dat, dat, is iets wat ik, eh, wat ik niet meer wil. Toprestaurants vinden vaak dat er in de sterrenkeukens geen ruimte voor fouten is. Dus dan hoort het er een beetje bij. In een lekker lange afstand debuut voor medaillewinnaar Sifan Hassan. Ze heeft de marathon van Londen gewonnen en finishte binnen 2 uur en 18 minuten. De commentatoren van Eurosport waren onder de indruk. Als Sos op de baan aan het sprint is, winst. ze. In haar debuut kan het eh, bijna niet geloven, ze lijkt het. Ik bevel. Ja, echt. Nog nooit eerder rende Hassan zo'n lange afstand. Het zag er vlak voor de helft niet goed uit voor Ze moest even stoppen toen ze last had van haar zij. Maar ze sprintte in de laatste meters haar concurrenten eruit. Heb ik het weer nog. De zon schijnt nog, maar vanmiddag verschijnen er meer wolken en wat buitjes vanuit het zuiden. Het is een graad of 16. Morgen een frisser briesje, regen en 10 graden.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 man Story on MTV And I ain't trying to make a band I swear this right here History in the making man. I really apologize to everyone right now if, if it's unclear at all, man. They got my mouth wired shut for like, I don't know, the doctor said like six weeks. You know, he had reconstruct, I had reconstructive surgery on my jaw. I looked in the mirror, half of my jaw was in the back of my mouth man. I couldn't believe it. But I'm still here for y'all right now, man. This is what I got to say right here, though. Yeah. Turn me up, yeah. Uh. What if somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label around. But he wasn't talking about coke and birds, it was more like spoken word. Except he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in a game. Good dude, bad night, right place, wrong time, in the blink of an eye. His whole life changed. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear swear to God, driver two one a two? I got a lawyer for the case to keep us in my safe. Safe, my dogs couldn't tell if I, I look like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised. It's been an accident like Geico. They thought I was burned up like Pepsi did Michael. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys R Us where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up. I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid that I did, but I'm a champion. So I turn tragedy to triumph. Make music that's fire. Spit my soul through the wire. You know what I'm saying? When the doctor told me I had a um, I was gonna have to have a plate in my chin.